12 uur. Dit is Renate Evers met het eiste van de Stuur vanwege zijn optreden in de zaak Maat verworpen. De motie van de SP kreeg onder meer steun van de PVV en de Partij van de Dieren. Andere oppositiepartijen willen dat de minister de Kamer voortaan beter informeert. Van der Steur had kritiek op een lezing van Maat over MH17-slachtoffers en zette hem daarna uit het onderzoeksteam. Later bleek uit een rapport dat de hoogleraar geen fouten had gemaakt. Deutsche Bank heeft over vorig jaar 6,7 miljard euro verlies geleden. De tegenslag komt onder meer door de kosten van een ingrijpende reorganisatie en de hoge juridische kosten die de bank moest maken in verschillende rechtszaken. Zo kreeg Deutsche Bank in april een boete van 2,2 miljard euro voor manipulatie van het rentetarief Libor. Daardoor moest de bank filialen sluiten en honderden banen schrappen. Medicijnfabrikanten hebben vanaf volgende week extra voorraden van de alternatieven voor het middel Tirax voor schildklierpatiënten. Dankzij import uit Frankrijk lijkt een dreigend tekort er niet te komen. Vorige week sloegen patiënten aan het hamsteren toen de producent zei dat Tirax tijdelijk niet beschikbaar is. 250 medewerkers van Xenos raken hun baan kwijt. Door een reorganisatie bij het bedrijf gaan ook zes of zeven filialen dicht. De reorganisatie is volgens Xenos nodig om de positie van de winkelketen te versterken. In totaal heeft Xenos 3500 medewerkers en 200 winkels in Nederland. Het verkeer moet tot en met morgen vroeg rekening houden met gladheid en dichte mist. Het gaat op veel plekken vriezen, waardoor mist kan aanvriezen op plekken waar niet gestrooid is. Ook daalt het zicht tot minder dan 200 meter. Op weggetjes tussen weilanden kan het zicht zelfs minder dan 50 meter zijn. Het weer op veel plekken glad dus een kans op dichte mist. Verder blijft het droog vannacht bij min 5 tot 0 graden. Morgenochtend begint grijs, maar smiddag schijnt de zon af en toe. Het wordt min 2 tot plus 3 graden. Dit was het NOS. Twee uur van Tussen App en Vloed, luisteraars, welkom. En eh, natuurlijk eh, het uur eh, tot middernacht. Nog heerlijke muziek. Ik heb mooie nummers weer voor u uitgezocht. We gaan beginnen met een... een prachtig nummer van... Dan moet ik eens weer even spieken hoor. Welk had ik ook weer voor klaarstaan voor u? Oh ja, natuurlijk Johnny Cash met The Solitary Man. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and will play games behind me. I'll be what I am. A solitary man. Solitary man. I've had it to hear, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am. a solitary man, a solitary man, solitary man. Ja, Onno, jij gaat voor eh, de Bee Gees. Eh, de I Started the Joke. En nou heb ik eh, een, een, een live versie en ik heb een... ja, niet live versie, laat ik het maar zo zeggen. Jij mag kiezen. Doe maar eens de live versie Oké, dan gaan we die. Ja, ja oké.

now. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, it might only say, oh no, that the joke was humming. started the whole world living. Oh, it might only seem, oh no, that the joke was on me. from things that I said. Till I finally died, which started the whole world living. Oh, it might only see, oh no, that the joke was on me. onverdienstelijk. De live-uitvoering Robin Gibb was dat. Eh, ja, uh, Maurice Gibb overleden, Robin overleden, Andy overleden. Eh, maar Barry Gibb nog, nog altijd over. Hè? En, die, en die toert nog altijd all over the world, zeg maar. Dus de muziek is nog niet helemaal verloren. Maar ik, weet wel dat de man erg lijdt onder het verlies van zijn broers. Ja, dat kan ik me best ook wel voorstellen. Die hebben natuurlijk overal ter wereld gigantische successen dus gehad. gehad ja, optreden in en uh, ineens hier en ineens dan er alleen voor staan. Lijkt me niet meevallen, maar goed. Uh, Lady Kenny Rogers. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am,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 You have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 I'll always want Kelly Rogers met Lady. Zeg jou de naam Kiki die nog iets, uh, eh, Ono? Ja, samen met Elton John. Ja, maar ken je ook het eh, solo-nummer van Kiki die? Als ik het weer hoor, dan, eh, dan, dan, zal ik het weer weten. maar... Het nummer heet Amoreuze, luister maar. beams of light upon a bedroom floor. Change the night through an open Blood. Jouw keuze, nou. Ja, Al Stewart. Cat. Al Stewart. En eh, heeft dat nog een speciale achtergrond, die keuze? Of uh, zomaar? Nee, nee, Gewoon dat je het een lekker nummer vindt? Ja. Tijd was leuk. Oké, <laughs> oké. Keus van Onno Hulshoff, The Year of the Cat. En uh, Onno, we kregen zojuist een, uh, een, een, welgemeende waarschuwing van Willem Bruist... onze collega die eh, zojuist richting huis is gegaan... Dat het glad is buiten. glad ja. Dat zei ik al, dat ik hierheen kwam bij mij op het pleintje... dat ik al dacht, hé, hey, ja. En een beetje te glibberen. Dus luisteraars, mocht u nog eh, laat, deze late uurtjes nog de weg op moeten... denk eraan. pas eh, op. pas op, want eh, het kan verraderlijk glad zijn. En ja, als het, als het regenwater is wat aanvriest... Nee, het is ehm, mist die opkomt. Ja. En dat gaat op een gegeven moment, als het een beetje neerslaat... dan gaat dat aan, aanvriezen. aanvriezen. Okay. En het is natuurlijk nog verraderlijker dan snel Want je kan dan beter sneller. Ja, ja, ja. Je of regen, dat je, dat je denkt van ja, regen. Als het dan koud wordt, dan ja. Dus verwacht je dat het natuurlijk eh, gaat eh, bevriezen. Een van de mooiere liedjes van de Beatles, In My Life. There are places Life. Een van de mooie liedjes van de Beatles. Wat eh, mij er trouwens aan doet herinneren, luisteraars... dat 27 februari de Ruud Jansen eh, Band... in de vorm van de After Beatles optreedt... in eh, het etablissement Laurel en Hardy in de Haltestraat. 27 februari gaat dat plaatsvinden. We hebben er weer zin in. En lekkere oude Beatletjes maar ook Beatles van het laatste album, zoals Abbey Road, komen natuurlijk voorbij. En dat doen we met heel veel plezier. En eh, ja, het is meer eh, plezier maken als, eh, als echt werken. Zo'n avond bietelen voor ons als bandje. nou, dat wilde ik nog eventjes aankondigen. gaan wij verder met Rina Hugo. En dat zegt u waarschijnlijk helemaal niets. Daarna, dat zegt u dan weer wel iets. All Kinds of Everything ook. Van, van het Songfestival. Maar die Rina Hugo, die zingt dat ook mooi. En ik draai haar versie omdat de kwaliteit van het nummer van daarna een beetje gedateerd is. En het klinkt allemaal een beetje, ja, uh, mono en vlakkerig. En ja, ja, maar dit is, eh, dit is wel aardig. Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea. wishing wells, wedding bells, early morning dew. All kinds of everything remind me terug naar het Songfestival natuurlijk met Dana. Tomorrow Never Comes is een nummer wat ook al door vele artiesten is eh, gecoverd, om het zo maar eens te zeggen. Kirsty McCall is daar één van. Comes van Kirsty McCall was dat. Won't Somebody Dance With Me. En eh, dan heb ik het over Lindsay, de Paul. Oh nou, want die leeft niet meer, hè? Nee, nee, daar kwam ik nu ook achter. Dus eh, het nummer eigenlijk wat, eh, wat ik zo graag wil draaien... of laten draaien door jou. Won't Somebody Dance With Me. Ja, dat, als ze nu wel danst, dan doen ze dat tussen, tussen de sterren. In feite. Ja. Nou, we gaan het toch draaien. Ja. En eh, of ze nou overleden is of niet, ja. ze blijft doorzingen. 2014. Toen pas overleden. Nou, nog niet zo lang dus eigenlijk. Ook eh, dus in die leeftijd, hè? Oh jee. Het is van 1948. Waarom kijk je nou weer mijn kant op? <laughs> Maakt niet uit. slow. Oh, once again I get my code. Nancy de Paul met uh, Won't Somebody Dance With Me. En, uh, Bijzondere uitvoering. Ja, vertel. Eh, want, de, de, schrijver is iemand van The Fortunes? Nee joh. Nee. Oh, dan heb ik het verkeerd begrepen. <laughs> Ja, dat, het verkeerd begrepen. Nee, ik zeg, zij heeft een keer een, een hit voor de Fortunes ook geschreven. Oh, zij, heeft, zij heeft een hit zij voor heeft, Fortunes. ja, zij is eigenlijk ook singer-songwriter. Oké. Dus ze heeft toen in 1972 een hit, Storm in a Teacup, heeft ze voor de Fortunes geschreven, dat zei ik. Oké. Okay. Dus- ehm, eh, je had ook eh, eh, de Herman Hermits met No Milk Today. Hm. En, No Milk Today is dan weer geschreven door een, een lid van de groep 10cc, wist je dat? Oké, oh, ja. Graham, Graham Goldman, hm. dat is de gitarist. Die heeft een aantal hits geschreven, waaronder No Milk Today van de... Van, van de, van de Herman Hermits. en, en de groep... Herman en de Hermits. Ja, en de groep waar die gitarist dan weer in zat, die Graham Goldman... Dat was ten CC. Ja, moeilijk allemaal. Hè? Maar goed, in ieder geval, eh, het klopt wel allemaal, die informatie. Want eh, ik ben eh, nog niet zo lang geleden een concert geweest van Ten CC. En toen werd dat ook nog haarfijn door die Graham Die treden ook nog op? Ja, ja die treden ook nog op. En het was zelfs hier in het Kennemer Theater in Beverwijk. Hm. Waar 500 man zat en dan zo'n wereldband binnen. En echt fenomenaal. Zo heb je allemaal verschillende bandjes, ook in zangers of zangeressen en dergelijke... waar je nog jaren daarna iets van hoort, maar toch een beetje op de achtergrond eh, schijnbaar. Want ik wist het dus niet. Ja. Terwijl je anderen eh, weer eh, totaal niks meer van hoort. Ja. Lindsay de Pol eigenlijk ook niet. Nee. Ja, wonderlijk. Maar dat Tennessee, dat, dat wil ik nog even vertellen. Die, die, die, die Graham Goldman vertelde dan ook. Die treden eigenlijk nog alleen maar op voor de lol. Niet voor het, voor het geld zozeer. Want dat hebben ze natuurlijk niet nodig. Want die hebben natuurlijk wereldhits gehad. Dus ze zijn ja, wat dat betreft natuurlijk financieel niet afhankelijk meer van... van het muziek maken. Maar, Zolang ze er niet dus- doorheen hebben gedraaid. <laughs> Ja, dat kan ook gebeuren. Ja. maar, maar, maar ze, hij vertelde dus eh, met plezier eh, tours en eh, bij voorkeur naar kleine theaters. Nou, het Kennemer Theater in Beverwijk kon 500 man in. Dus dat is echt niet groot. Maar desondanks, ja, een fenomenaal concert. En al die oude hits kwamen natuurlijk voorbij. Dreadlock Holiday en Tent. I'm Not In Love natuurlijk. En Donna. Er Met de, dus, wel wat jonge mensen in die groep... die dan ook verantwoordelijk zijn voor het stemmenmateriaal. Want die, dat naar dat kopstemmetje. Oh, oh, ja, dat moet je natuurlijk wel... Eh, ja, echt een jonge man die dat zingt. En, eh, hm. ook een multi-instrumentalist, want hij speelde van allerlei instrumenten. Percussion, gitaar, eh, blaasinstrumenten. Nou, je, neemt, je noemt het maar op en hij speelde het. Dus fantastisch om mee te maken. Dat nummer van Dread Holiday, dat was wel een vervelend nummer in die tijd hoor. Dat het een hit was. Voor van, mij, voor mij. Hoezo? Nou, elke keer als ze het zongen, dan, dan, dus I don't like reggae. <laughs> oh no. Dus ik elke keer het kijken. <laughs> oh no, oh, <laughs> eh, Reflections of My Life, zeg je dat iets? Jouw, eh, jouw, nee, het nummer. the Reflections of, My, life. je zegt een... nou, als, je, als ik het laat horen, dan, dan, weet je zeker, dan weet ik zeker dat je, het, dat je het kent. Want het is van de Marmalade. 的字。 Sections of My Life. U kent ze misschien ook van Obla Di Obla Daar, het uh, eh, Beatle nummer. Life Goes On. Ja, het eh, uh, Beatle nummer wat ze ook hebben opgenomen. En natuurlijk ook Rainbow, ook een eh, liedje van de Marmalade. the Dawn Creeps From The Pillow. Where the face of an angel lies cradled in a nest of dangled hair. And the smile of contentment on your face while you were sleeping makes me going, makes me know why I am here.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 soul oh, to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful.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 my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. I watch my shaven razor gliding smoothly on the face of a happy man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 my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Alle mensen zijn thuis een glaasje champagne aan het drinken, maar hou wel us. <laughs> Wijntje dan? <laughs> Champagne. Want zo heet de groep. Keus van Onno Hulshoff. How About Us. Sunshine on My Shoulders, John Denver. En eh, Barry Manilow die zingt postuum met hem dit nummer. Oh, nou, we gaan vast eh, afscheid nemen van de luisteraars. Want, Kijk al eh, net op het klokje. Ja. Van gehoorzaamheid. Zo snel gaat het alweer, hè? Ja. Ik dank jou hartelijk voor je komst naar de studio. Graag gedaan, Job. En voor de hulp vanavond. En rij ook veilig zo naar huis. Want luisteraars, nogmaals, het kan glad zijn als u de weg nog op moet. Kijk uit.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 like today.